Hij staat 11 op de lijst. Brinkman zegt niet te willen muiten in de partij en hij stelde duidelijk dat er geen machtsstrijd is binnen de PVV. Wilders is en blijft de leider, maar ik zou graag een meer democratische structuur zien in de partij, aldus Brinkman. Hij gaf geen antwoord op de vraag of hij zijn standpunt al met Wilders heeft besproken. De Royal Bank of Scotland koopt voor 500 miljoen dollar vervolging in de Verenigde Staten af... voor overtredingen begaan door een voormalig onderdeel van ABN AMRO. Uit onderzoek bleek dat ABN AMRO overheden en banken uit Iran, Libië, Soudaan en Cuba hielp met het ontduiken van economische sancties. Die waren door Amerika ingesteld omdat de landen internationaal terrorisme zouden ondersteunen. ABN AMRO adviseerde de landen hoe ze de Amerikaanse financiële waakhonden konden omzeilen. Na de overname van ABN AMRO kwam het onderdeel in bezit van RBS. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal in ruil voor volledige medewerking de zaak over een jaar intrekken. Op Schiphol is een toestel van Transavia vlak voor vertrek ontruimd nadat er brand was ontstaan. Er was een steekvlam bij de hulpmotor aan de buitenkant van de staart. Het toestel, een Boeing 737, stond op het punt om naar Faro in Portugal te vliegen passagiers hebben het toestel verlaten via de glijbanen en de sluis. Er waren 186 passagiers aan boord van het vliegtuig en een van hen raakte licht gewond. In reactie op de steunmaatregelen voor de euro zijn de aandelenkoersen gisteren omhoog geschoten. In New York sloot de Dow Jones bijna 4% hoger en de AEX in Amsterdam sloot uiteindelijk 7,3% hoger op 335 punten.